en dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je, maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, hangt aan een zijden draad. En je succes wilt boeken, luister dan naar mijn raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed en dan hun liefste wensen. Een beetje levensvreugd schenkt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien doet je toch goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet goed. je wat oversparen. Gaat het je zakelijk goed? Blijf dan niet aan het vergaren. Maar geef vanuit uit, dat moet. Het leven en laten leven. En daar komt het hier op aan. Kun je aan anderen geven. Het doe het wel eens spontaan. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien doet je toch goed. Vervul zo nu en dan verlieste wensen. Een beetje levensvreugd schenkt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien doet je toch goed. Vervul zo nu en dan een liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet goed. zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien doet je toch goed. Vervult zo nu en dan hun liefste wensen.